Jelle Visser met het NOS Journaal. Twee Nederlandse JSF-gevechtsvliegtuigen hebben vanuit Polen drie Russische militaire toestellen onderschept. De Nederlanders hebben de toestellen geïdentificeerd en begeleid. Het ging volgens Defensie om een Russisch spionagevliegtuig en twee straaljagers. In Polen zijn in totaal acht Nederlandse F-35's gestationeerd. Volgens een onderzoekscommissie is de UEFA zelf de hoofdverantwoordelijke... voor de chaos rond de finale van de Champions League vorig jaar in Parijs. Die finale tussen Real Madrid en Liverpool begon later dan gepland... omdat duizenden bezoekers niet naar binnen mochten. De UEFA dacht dat er sprake was van ticketfraude. Supporters die over de hekken klommen en fans in de rij... werden door de Franse politie bestookt met traangas. Volgens de commissie is het een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen. De Big Brother Awards gaan dit jaar naar minister Bruinslot Slot van Binnenlandse Zaken en eurocommissaris Johansson. De prijzen voor grootste privacy schenders worden elk jaar uitgereikt door de burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Bruinslot Slot krijgt de prijs vanwege het faciliteren van de grenzeloze datahonger van de geheime diensten en het afbreken van de controle daarop. De publieksprijs gaat naar de Zweedse eurocommissaris Johansson... om techbedrijven te laten meekijken op telefoons in de strijd tegen kindermisbruik. Vakbond FNV begint een schadeclaimprocedure tegen bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol. De bond spant de zaak aan namens honderden medewerkers. Volgens de FNV moeten ze gecompenseerd worden vanwege het zware werk op de luchthaven... en de lichamelijke klachten die dat heeft opgeleverd. Vorig jaar opende de FNV een meldpunt waar ruim 400 medewerkers en oud-medewerkers zich hebben gemeld. En dan het weer.